Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de drie chemische bedrijven. Ze vinden dat de veiligheid over het algemeen goed is geregeld bij hun bedrijven... maar zijn bang dat de brandweer en andere hulpdiensten niet altijd weten wat ze moeten doen. Dat is vooral het geval in regio's met maar weinig chemische industrie. En de bedrijven willen meer worden betrokken bij de hulpverlening. Als er bijvoorbeeld een ongeluk is met een tankauto... is het handig als er kennis wordt gedeeld met de brandweer... over de gevaarlijke stoffen die worden vervoerd, zo is het idee. De Rabobank profiteert van de groeiende economie. De bank heeft het afgelopen half jaar 12% meer winst gemaakt. Dat komt neer op 1,7 miljard euro. En omdat bedrijven de laatste tijd minder vaak in de problemen komen... hoeft de bank minder kosten te maken voor leningen die niet worden terugbetaald. ondanks de goede cijfers gaat de spaarrente voor Rabobank klanten wel verder omlaag. Van 0,05% naar 0,03%. Een Triodosbank is voorlopig de enige bank die de spaarrente helemaal op 0% heeft gezet. In het zuiden van India zijn tientallen mensen om het leven gekomen door overstromingen. Die worden grotendeels veroorzaakt door de moessonregens die dit jaar heviger zijn dan anders. volgens het Franse persbureau AFP zijn zo'n 60.000 mensen opgevangen in kampen. Het Indiaanse leger is begonnen met een reddingsactie om mensen uit de gebieden te halen. En de moessontijd in India is een van de hevigste ter wereld. In juni, juli en augustus valt er in het hele land bijna net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. En acteur John Lanting is overleden, zegt zijn familie tegen het ANP. Lanting is vooral bekend van het toneelgezelschap Het Theater van de Lach... dat hij in 1971 oprichtte. Tot ver in de jaren 90 trad hij op met vertolkingen van kluchten. En daardoor kreeg hij de bijnaam de koning van de klucht. John Lanting was 88. Het weer nog regelmatig zon, maar vooral in het noordwesten ook wolkenvelden. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Aan het eind van de avond en vannacht gaat het regenen en is er ook kans op onweer.